Vanavond nog vliegen experts naar Indonesië... om te helpen zoeken naar stoffelijke resten. 75 jaar geleden werden de marineschepen De Ruiter, Java en De Kortenaar... bij de slag in de Javazee tot zinken gebracht door de Japanners. 1100 mensen kwamen om het leven... Eind 2016 ontdekten duikers dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald en gesloopt. De Joodse gemeenschap in Amsterdam krijgt na incidenten bij een restaurant steun van politieke partijen die het Joods akkoord hebben getekend. Daarin staat onder meer hoe zal worden opgetreden bij antisemitische acties. Twaalf partijen doen de komende vier jaar mee. In het akkoord staat ook dat de Joodse geschiedenis van Amsterdam op scholen moet worden onderwezen. Lege vrachtwagens mogen ook tijdens een uitzonderlijk zware storm blijven rijden. Minister van Nieuwenhuizen vindt een algeheel rijverbod voor lege trucks tijdens code rood disproportioneel. Dat zei de minister na overleg met de transportsector over de gevolgen van de zware storm op 18 januari. Ondanks waarschuwingen om niet de weg op te gaan werden tientallen vrachtwagens omvergeblazen. Volgens Van Nieuwenhuizen is een rijverbod bij code rood moeilijk uitvoerbaar omdat chauffeurs vaak al onderweg zijn als er wordt gewaarschuwd. Voetbal dan. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger won in Parijs met 2-1 van Paris Saint-Germain... nadat Ronaldo vlak na rust 1-0 had gemaakt. En in Madrid had Real al met 3-1 gewonnen. Ook Liverpool gaat naar de kwartfinales. Thuis tegen Porto bleef het 0-0, maar in Portugal hadden de Engelsen met 5-0 gewonnen. En het weer. In het noordoosten nog wat regen. Vannacht enkele graden boven nul en plaatselijk kans op mist.